dienaar van Allah, zei dat hij geen bom had en nodigde het publiek uit om te geloven. In de zaal was ook koningin Beatrix aanwezig. Zij bleef zitten. De man werd snel opgepakt en afgevoerd. Het concert wordt gehouden ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Genootschap Nederlandse Componisten. Oud-president Chirac van Frankrijk is te ziek om bij de rechtszaak tegen hem aanwezig te zijn. Dat zeggen zijn advocaten. De 78-jarige Chirac is aangeklaagd omdat hij tijdens zijn burgemeesterschap van Parijs politieke bondgenoten zou hebben betaald met geld uit de gemeentekas. Chirac heeft dat zelf altijd ontkend. Wat de oud-president precies mankeert hebben zijn advocaten niet gezegd, maar ze vragen de rechter of de zaak maandag zonder Chirac mag beginnen. Als Chirac wordt veroordeeld kan hij maximaal 10 jaar cel en een boete van 150.000 euro krijgen. De nieuwe machthebbers in Libië zeggen dat China het vrijgeven van bevroren tegoeden tegenhoudt. De meeste landen van de VN willen miljarden beschikbaar stellen aan de Libische overgangsraad, maar China zou dat tegenwerken. De VN-veiligheidsraad blokkeerde dit jaar de buitenlandse tegoeden van het regime Gaddafi. Om ze vrij te maken is een nieuwe VN-resolutie nodig die China met een veto tegen kan houden. China is de enige grote mogendheid die de nieuwe machthebbers in Libië nog niet heeft erkend. Het land eiste vandaag dat het bewind de belangen van Chinese bedrijven waarborgt. Peking is bang dat westerse landen worden bevoordeeld vanwege de NAVO-steun aan de strijd van de opstandelingen. Het weer. Vannacht kans op een regen- of onweersbui. Morgen houden de buien aan, soms met windstoten en onweer. En lokaal kan veel regen vallen. Verder schijnt af en toe de zon en dan kan de temperatuur in het oosten nog oplopen tot boven de 25 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM.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 CFM Zandvoort, zaterdagavond 9 juli 2011. Zaterdagavond, de FM's Night. CFM's Nightwalk. Nightwalk. Radio Mario Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. No question, girl, you love has got me feeling up. You know I like it. Hey, and when you start to pressing up and nothing's between us. Girl, let me tell you something. You got my heart jumping. my whole body enough of me, baby. You for so long, we sweating. We both anticipated. Uh -oh. charm. I see you up under my arm my chances held all my odds.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 Yeah. you to push it right back nobody around you. I bet you know what I mean. you know that I can make you believe in love and sex and magic. Oh, this is just bet you know what I mean.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 Word, we ain't going out like that. All this time you've been telling me that you was a gun. I tried to warn you, girl, you wouldn't listen. Now let's get it on. Mm, made me wild. Don't do that. Chill. Wait a minute, baby. Let me please you back. Talk a good one, shorty. Love you, making me sweat. How a live nigga like it, girl? Nice and wet. getting mad affectionate, chewing it, viewing it, all while we're doing it. doing it, and doing it, and doing it Doing it, and doing it, and doing it Doing it, and doing it, and doing it I represent Queens, she was raised out in Brooklyn. Doing it, and doing it, and doing it Doing it, and doing it, and doing it Doing it, and doing it, and doing it I represent she was raised out in Brooklyn.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 Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In het Concertgebouw in Amsterdam heeft een man een jubileumconcert verstoord. Hij stapte gekleed in een pak voor het begin van het concert op het podium. Hij noemde zich een dienaar van Allah of Elia zei dat hij geen bom had en deed een oproep tot geloof. In de zaal was ook koningin Beatrix aanwezig. Ze bleef op haar plaats zitten.